Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de VS wordt opnieuw geprotesteerd... naar aanleiding van de dood van een zwarte arrestant in Minneapolis. In tientallen plaatsen zijn betogers de straat op gegaan. In steden als Charlotte, Washington en New York is geweld uitgebroken. In Atlanta is het hoofdkantoor van televisiezender CNN bestormd. Daar zijn ook vernielingen aangericht. In Minneapolis wordt ook gedemonstreerd... ondanks een avondklok die daar is ingesteld. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de 9 miljard euro staatssteun van Duitsland aan Lufthansa. Er zitten wel voorwaarden aan. De luchtvaartmaatschappij moet een aantal start- en landingsrechten aan concurrenten ter beschikking stellen... en oude toestellen moeten worden vervangen. Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 jaar ondervinden in hun werk regelmatig last van ongewenst seksueel gedrag... Ongeveer 15 van hen had daar afgelopen jaar mee te maken, blijkt uit onderzoek van het CBS. Verreweg de meeste ondervraagde ambtenaren vindt dat hun organisatie genoeg doet om ongewenst gedrag tegen te gaan. Bij de G7-top die president Trump eind volgende maand wil houden... is de Duitse bondskanselier Merkel in ieder geval niet fysiek aanwezig. Ze vindt het door de coronapandemie niet verstandig om naar Washington te reizen. President Macron en premier Johnson hebben wel plannen om te komen. De top zou eerst op 10 juni zijn, maar die datum werd al in maart geschrapt. Door een nieuwe methode van Amsterdamse wetenschappers kan bij een misdrijf beter worden vastgesteld wanneer iemand is overleden. Daardoor is er een marge van drie kwartier in plaats van een paar uur. Het tijdstip van overlijden kan van cruciaal belang zijn in het politieonderzoek. Bij een kleinere marge blijven er minder verdachten over. Het weer. Het is tussen de 6 en 11 graden. Overdag veel zon, met later ook wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen wat meer bewolking en iets koeler.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 much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place.